Onder hen waren zes Mexicanen. El Paso ligt dicht bij de Mexicaanse grens en er wonen en werken veel Mexicanen. De Mexicaanse regering spreekt van een barbaarse daad. De juridische stappen moeten ervoor zorgen dat Mexicanen in de VS beter worden beschermd. De dader van 21 is gepakt. De man die in Dayton in de Amerikaanse staat Ohio negen mensen doodschoot... heeft bij die beschieting ook zijn eigen zus van het leven beroofd. De schutter van 24 droeg een masker en een kogelwerend vest... toen hij in een uitgaansgebied om zich heen schoot. Binnen een minuut werd hij door de politie doodgeschoten. De politie van Dayton gaat ervan uit dat hij alleen handelde. Uit welk motief is onbekend. Op de plaats van de beschieting leggen mensen bloemen en houden een waken. Naar aanleiding van de gebeurtenissen in El Paso en Dayton... heeft president Trump tegen journalisten gezegd... dat er in het land geen plaats is voor haat. Hij zei dat hij heeft overlegd met de FBI, de minister van Justitie... en het congres over een oplossing voor het geweld. Vandaag komt Trump met een uitgebreide verklaring... over de gebeurtenissen in Dayton en El Paso. Op industrieterrein Spaanse Polder in Rotterdam heeft vannacht brand gevoed in een papierhandel. Volgens de brandweer sloegen de vlammen aan alle kanten uit het pand. De brand was tot in de verre omgeving te zien. Gisteren was er in de buurt in Rotterdam over Schie ook een grote brand. Toen ging een deel van een leegstaand bedrijfsgebouw in vlammen op. Het weer, vannacht van het zuiden westen uit buien met kans op onweer.